Mark Hokker met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben dit land al twee jaar een burgeroorlog. Daardoor dreigt hongersnood voor bijna 12 miljoen mensen. De VN spreekt van een catastrofe en zegt dat de situatie snel slechter wordt. Ruim 3 miljoen mensen zijn acuut ondervoed, onder wie ruim 2 miljoen kinderen. Bij een grote brand in een krottenwijk in de Filipijnse hoofdstad Manila... zijn zeker 15.000 mensen dakloos geworden. Bij de 10 uur durende brand raakten 7 mensen gewond... Volgens de brandweer zijn meer dan duizend woningen verwoest. De daklozen worden opgevangen in speciaal ingerichte centra. Er zijn vaker grote branden in het dichtbevolkte Manila. Mensen met een lichte verstandelijke beperking moeten hulp kunnen krijgen bij het stemmen. Dat vinden drie organisaties voor gehandicapten. De kieswet schrijft voor dat mensen bij het stemmen alleen moeten zijn in het stemhokje. Er is wel een uitzondering voor mensen met een lichamelijke beperking, zoals slechtzienden. De organisaties willen dat ook mensen met een lichte verstandelijke beperking een uitzonderingspositie krijgen. In de Tweede Kamer is daar geen meerderheid voor en volgens de organisaties ontneemt dat een grote groep Nederlanders hun recht om te stemmen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben een bezoek gebracht aan het voormalige concentratiekamp Boegenwald. Ze kregen een rondleiding door het kamp in de Duitse deelstaat Turingen en ze bezochten onder meer een expositie over de geschiedenis van het kamp. In Boegenwald zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog naar schatting 3300 Nederlanders gevangen, onder wie de latere premier Willem Drees. Ruim 500 Nederlanders kwamen in het kamp om het leven. Later vandaag bezoekt het koningspaar onder meer nog Weimar en Leipzig. Het weer op steeds meer plaatsen wordt het droog. Het blijft wel bewolkt. Het is min 1 in het noordoosten tot een graad of 5 in het zuiden. Vanavond en vannacht klaart het langzaam op en gaat het vriezen. In het noorden tot min 6. Morgen overdag is het droog en wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima rond het vriespunt. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.